Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door de uiterst rechtse Javier Milei. Een officiële uitslag is er nog niet, maar hij is al gefeliciteerd door zijn tegenstander, minister van Economie Sergio Massa. Die haalde vorige maand in de eerste ronde nog de meeste stemmen. De economische crisis in het land was het belangrijkste verkiezingsthema. Milei kwam in de campagne met verregaande plannen. Zo wil hij de centrale bank en veel ministeries afschaffen... en de Argentijnse peso vervangen voor de dollar. In de buurt van Rilland in Zeeland zijn pakketten gevonden... met in totaal bijna 1000 kilo cocaïne. Die lagen bij een dijk langs de Westerschelde. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drugs een straatwaarde van ruim 73 miljoen euro. Het onderzoek was begonnen in de nacht van zaterdag op zondag... na een melding over een bootje dat dicht bij een zeeschip voer... Afgelopen dag werd aan de andere kant van de Westerschelde een bootje gevonden, maar er was niemand meer aan boord. Onder het El Shifa ziekenhuis in Gaza is volgens het Israëlische leger een tunnel gevonden. Die zou 55 meter lang zijn. De ingang was volgens het leger onder een schuur in de buurt van het ziekenhuis. Israël zegt al langer dat er tunnels van Hamas onder het El Shifa ziekenhuis liggen. Hamas spreekt dat tegen. In de VS is oud-presidentsvrouw Rosalind Carter overleden. Ze was 96. Ze was de belangrijkste adviseur van haar man Jimmy tijdens zijn presidentschap eind jaren 70. Later zetten ze zich samen in voor onder andere mensenrechten. Jimmy Carter is nu 99.